Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Jeroen Rietbergen hoeft niet voor de rechter te verschijnen. Het Openbaar Ministerie laat de zaak tegen de bandleider van The Voice of Holland vallen... omdat er te weinig bewijs is. Hij werd verdacht van dwang, aanranding of verkrachting. Dat heeft hij altijd ontkend. Wel gaf hij ruim twee jaar geleden toe dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Deze oud-deeltneemster vertelt wat hij haar bijvoorbeeld appte. Jeroen appte mij met de vraag hoe ik me daar beneden had geschoren. Hij vroeg of ik wel discreet kon zijn over ons appcontact en dat het programma het niet cool zou vinden als ze dit zouden weten. Later stuurde hij me een dikpik. Eerder werd bekend dat de zaken tegen een regisseur van The Voice en Marco Borsato ook niet doorgingen vanwege gebrek aan bewijs. Op Schiphol is een dodelijk ongeluk gebeurd bij een vliegtuig van KLM Cityhopper. Volgens de marechaussee is iemand in een draaiende vliegtuigmotor terechtgekomen en overleden. Alle passagiers die aan boord zaten van het vliegtuig zijn opgevangen. Hoe het ongeluk kon gebeuren weten we nog niet. Quinten Timber, Ian Maatsen en Nick Olij gaan niet mee met het Nederlands elftal naar het EK in Duitsland. Bondscoach Koeman heeft iedereen gebeld. Doelman Mark Vlekken zit er wel bij en hij heeft er zin in. Ik kijk er gewoon ontzettend, eh, ontzettend naar uit. En eh, ja, hopelijk pak ik zo positief mogelijk voor mij persoonlijk uit. Het allerbelangrijkste wat op dit moment telt is, is het fit blijven. En dan als, als team naar het EK eh, toe, leven. Het EK voetbal begint over iets meer dan twee weken. En Noord-Korea heeft meer dan 200 ballonnen met afval naar Zuid-Korea gestuurd. Dat is een reactie op de ballonnen die eerder vanuit Zuid-Korea richting het noorden werden gestuurd. En dat gebeurt wel vaker, vertelt correspondent Sjoerd Dendaas met USB-sticks bijvoorbeeld, eh, waarop dan K-pop staat, eh, pamfletten, geld zelfs ook. Nou ja, dat werd eh, formeel gezien verboden in Zuid-Korea een aantal jaar geleden door een nieuwe wet. het Hof zei daarvan nee, dat kan niet. Dat valt binnen de vrijheid van meningsuiting. Hoe dan ook, meningen zijn erover verdeeld. Het gebeurt nog altijd. Ja, en de ballonnenpesterijen zijn nog niet voorbij. Noord-Korea heeft al gewaarschuwd dat ze Zuid-Korea zullen overspoelen met nieuwe ballonnen. Het weer dan nog. De komende uren droogt het steeds verder op. Vanavond kan er alleen in het oosten nog een buitje vallen. Morgen weer een mix van zon, wolken en regen. En dan een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat ruim 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Baren en Hilversum 10 minuten vertraging door een aanrijding. Eén rijstrook is dicht. A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkenveen en Knoop het Oude Rijn. Ruim een half uur vertraging door een ongeluk op de A12. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roervaartsveen een kwartier. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Knoop het Velsen 20 minuten op onthoud. De A22 Beverwijk richting Velsen is dicht bij de Velsen-tunnel na een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan beter via de Wijkertunnel rijden over de A9.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 Girl, I refuse. You me confused with some other guy bridges go burn. Now it's your turn to cry. Tell me a Tell me a Tell me a Tell me a Yeah, yeah. I know that they say that some things are better left unsaid.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 Oh, the damage is done, so I guess I'll be leaving. Oh, the damage is done, so I guess I'll be leaving damages done. So I guess i Don't have to say what you did. I already know. Uh. there's just no chance. No chance. You and me. You and me. Don't it make you sad enough? Go on and just be a river. Go on and just be a river. You can go on and just me. Gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, Lolly, lollipop, bien de kaas.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 Veel passagiers van de KLM Cityhopper hebben het zien gebeuren. Of het om een ongeluk gaat of dat er sprake is van zelfdoding wordt nog onderzocht. Voor de vijfde keer in een half jaar tijd is een vulkaan op IJsland uitgebarsten. Opnieuw zijn honderden inwoners van een nabijgelegen dorp geëvacueerd. Het vliegverkeer heeft er nog geen last van. Tennisser Jesper de Jong is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Hij verloor in vier sets van Carlos Alcaraz, die in Parijs als derde is geplaatst.